Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De afgelopen uren is bekendgemaakt over de toestand van prins Johan Frieso. En ook de komende uren wordt die informatie niet verwacht. Het laatste bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst is van eind van de middag. Toen maakte de RVD bekend dat de artsen pas over een paar dagen duidelijkheid kunnen geven. Prins Johan Frieso is nog steeds niet buiten levensgevaar. Zijn toestand is wel stabiel. Prins Willem-Alexander, zijn broer prins Constantijn en hun vrouwen en kinderen zijn aangekomen in Leg... Ze zijn niet meer naar het ziekenhuis in Innsbruck gegaan waar prins Johan friso is opgenomen na zijn ski-ongeluk. Volgens onbevestigde berichten zijn koningin Beatrix en prinses Mabel ook in leg. Zij waren sinds gistermiddag in het ziekenhuis. De openingsceremonie van het carnaval in Maastricht wordt versoberd vanwege het ski-ongeluk van prins Johan friso Ministers en staatssecretaris hebben burgemeester Hoes laten weten dat ze niet bij de traditionele sleuteloverdracht zijn. Ze vinden het ongepast om een feestelijke en humoristische bijeenkomst bij te wonen, nu de prins in levensgevaar verkeert. De politie heeft een man uit Roosendaal aangehouden in verband met de ontvoeringszaak in Oudenbos. De verdachte is een man van 26 die voldoet aan het signalement en die een lichtblauwe Ford K heeft. Vorige week donderdag werd in Oudenbos een meisje van vijf korte tijd ontvoerd. Waarschijnlijk werd ze misbruikt, maar dat is niet zeker. De verdachte uit Roosendaal krijgt volgens de politie beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij voorlopig alleen contact mag hebben met zijn advocaat. In Washington is een man opgepakt die onderweg was om een zelfmoordaanslag te plegen op het Capitool, het Amerikaanse congres. Dat heeft de FBI bekendgemaakt. Volgens Amerikaanse media is de verdachte een dertiger van Marokkaanse afkomst. De FBI hield de man al een aantal weken in de gaten.